Zijn advocaat zegt dat hij de huidige president niet gaat vragen voor strafvermindering. Voor zo'n gratieverzoek moet je schuld bekennen en spijt betuigen. Maar Bouterse heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Ook de president van Suriname zat niet te wachten op zo'n verzoek, zei correspondent Nina Jurna eerder al. President Santokki die, eh, zei eerder al dat wat hem betreft het vonnis uitgevoerd moet worden. Boutersen heeft 20 jaar celstraf gekregen. Nog altijd zijn er veel zorgen in Duitsland om het hoge water. In Meppen, net over de grens bij Drenthe, is de brandweer al de hele dag bezig... om ervoor te zorgen dat het water niet de stad instroomt. De sfeer is daar gespannen, ziet verslaggever Jeroen Gortworst. Het blijft hier ook zeker regenen. Daar maken mensen zich ook echt zorgen om. De situatie is daardoor ook allerminst voorbij. Eh, er is ook in een wijk vrij dicht bij het water een soort NL-alert gestuurd. Maar dan de Duitse versie, zeg maar. Zo'n 5000 eh, mensen in die wijk hebben die alert gekregen. Daar staat in dat ze zich moeten klaarmaken voor een eventuele evacuatie. Het leger is nu ingeschakeld om te helpen. In Zaandam heeft een vuurwerkzaak de toko moeten sluiten... omdat ze zich niet hebben gehouden aan de vuurwerkregels. De vergunning van de winkel werd ingetrokken... omdat ze eerder vuurwerk hebben verkocht dan toegestaan. En ook zouden ze grotere hoeveelheden vuurwerk hebben verkocht aan mensen. Doordat de zaak is gesloten kunnen liefhebbers ook niet hun bestelde vuurwerk ophalen. In Itteren, in Limburg, proberen ze een eenzame stier van een eilandje te redden. Door het hoge water staat het dier al dagen op een klein stukje land, omringd door water dus. Met een boot proberen ze de stier aan boord te krijgen en weer veilig naar de kant te zetten. Eerdere pogingen om het dier te lokken werkten niet. De Partij voor de Dieren wilde de stier laten redden door de brandweer... maar volgens de eigenaar is er niet direct gevaar voor het beest. Want de stier kan goed zwemmen en heeft voldoende voedsel. Het weer nog. In het hele land kans op buien. Met lokaal soms zelfs hagel of onweer. Morgen grotendeels droog.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 presence he will de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veroordeelde Surinaamse oud-president Desi Bouterse gaat geen gratieverzoek indienen bij de huidige president. Dat zegt zijn advocaat. Volgens hem is een gratieverzoek zinloos, want dan moet je schuld bekennen... en Bouters heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. EU-chef Josep Borrell heeft de aanval van Rusland op Oekraïne van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Hij noemt het een laffe daad en zegt dat de EU zich blijft inzetten voor het leveren van extra militair materieel volgend jaar. In een woonwijk in Baarn is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste deel is legaal, maar het lag volgens de politie wel amateuristisch en risicovol opgeslagen. Een huishouden mag maximaal 25 kilo vuurwerk opslaan. Het weer, veel buien en kans op onweer bij een graad of 8. Beats. switch. Then mm.